spoedige start. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Dagmar veroorzaakt ook vandaag overlast in het noorden van Europa. Dagmar raast nu over Finland en de Baltische regio. Gisteren leidde de storm tot problemen in Noorwegen en Zweden. Daar zitten 200.000 huizen zonder stroom. Door omgevallen bomen zijn wegen en spoorlijnen geblokkeerd. Voor zover bekend zijn er geen doden en gewonden gevallen. In de Oostenrijkse regio Salzburg is een Duits jongetje op een skipiste omgekomen. Hij werd samen met zijn vader aangereden door een pisteboelie, een voertuig waarmee pistes worden geprepareerd. Het jongetje van vijf overleed ter plaatse. Zijn vader ligt zwaargewond in het ziekenhuis. In het skioord Zaalbach is gisteravond een hotel afgebrand, waar ruim 120 gasten uit Nederland en Duitsland zaten. Niemand raakte daarbij gewond. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn de slachtoffers van de tsunami van zeven jaar geleden herdacht. Er waren verschillende ceremonies. Zo hebben kinderen in Banda Aceh 5000 papieren bloemen geplant waarop ze boodschappen hadden geschreven. Ook in andere Aziatische landen is de tsunami herdacht. In totaal vielen er 230.000 doden, onder wie 36 Nederlanders, 34 in Thailand en 2 in Sri Lanka. In Israël is ophef ontstaan over een filmpje van een meisje dat bijna dagelijks wordt bespuugd door orthodoxe joden. Het meisje van acht uit de buurt van Jeruzalem is bang om naar school te lopen. Ze zou worden lastiggevallen omdat haar kleding niet bedekkend genoeg is. Premier Netanyahu noemt het gepest onacceptabel en zegt dat het direct moet stoppen. Tien jaar na de invoering van de euro zitten in Nederlandse portemonnees gemiddeld meer Duitse dan Nederlandse euromunten. Dat blijkt uit metingen van de website eurodiffusie.nl. Deze maand had 24% van de euro's de beeldenis van koningin Beatrix. 27% kwam uit Duitsland. 15% uit België en 10% kwam uit Frankrijk. Het minst komen munten uit Slovenië, Slowakije en Estland voor. Het weer op de meeste plaatsen bewolkt. In de kustgebieden ook kans op wat zon. Met 11 graden is het uitzonderlijk zacht.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 Christmas love The mood is right, the spirit's up. We're here tonight, and that's enough. 50. 50. En wenst jullie allemaal fijne dagen.